uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Gemeenten die hun gascontract met Gazprom hebben opgezegd... moeten daarvoor volledige compensatie krijgen, vinden CDA en ChristenUnie. Energieminister Jette besloot in april dat zo'n 300 gemeenten... hun contract moesten verscheuren met het Russische staatsgasbedrijf. Vorige week bleek dat niet nodig omdat de dochteronderneming... waar de contracten mee zijn afgesloten, door Duitsland is genationaliseerd. BNN-VARA gaat met zo'n 100 medewerkers in gesprek over de werkomstandigheden op de werkvloer. De directeur van de omroep maakte in Nieuwsuur excuses voor de situatie bij De Wereld Draait Door. De Volkskrant schreef dat presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren over hun grenzen waren gegaan tegenover collega's. In China zijn bij een brand in een fabriek zeker 36 mensen omgekomen. Er vielen ook twee gewonden en ook worden er nog twee mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een fabriek in Anyang, een stad in de oostelijke provincie Henan. Laat in de avond had de brandweer het vuur onder controle. Op het Indonesische eiland Java zijn door de aardbeving van gisteren meer dan 2300 gebouwen beschadigd. Vele daarvan zijn onbewoonbaar. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden van de beving. Zeker 162 mensen kwamen om het leven. En in de stad die vlakbij het epicentrum van de beving ligt... zijn nog veel mensen vermist. De Nederlandse kinderserie Kabam is bekroond met een Emmy Award. De serie van Omroep Caro en CRV won in New York in de categorie Kids Live Action. De International Emmy Awards worden uitgereikt aan de beste tv-programma's... die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt... Kabam is een kleuterdramaserie die gaat over de alledaagse angsten van kinderen. Het weer bewolkt met later vanochtend vooral aan de kust buien. In de middag vanuit het zuiden op meer plekken regen. en Het wordt dan rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB meeste vertraging in de regio nog altijd op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 I'll do you no wrong, maybe I should just let it be. Won't you turn around and just take it slow. I know what you're on at this time of night. When you turn around and just take it slowly when you approach me. I might listen if you openly ask me to. Take it slow. I get caught in the moment I'm gonna put you front the mirror, let you watch yourself. You know what it is right now. We ain't making kids right now, just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. Won't you turn around and just take it? I know what you're take it slow. en de regio.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 Op het Indonesische eiland Java zijn door de aardbeving van gisteren... meer dan 2300 gebouwen beschadigd. Vele daarvan zijn onbewoonbaar. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden van de beving. het internationale verbod op het handelen in hoorns van neushoorns blijft in stand. Het Afrikaanse land Eswatini had gevraagd om de handel weer toe te staan. Ze willen naar eigen zeggen de opbrengst steken in natuurbescherming. Het weer, vanochtend vooral aan de kust buien. In de middag op meer plekken regen en dan is het rond de 7 graden.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 I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel shade Needed to rise from the lowest place There's silver lining that surrounds the gray When I get lost, will it come back round?